Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël heeft nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd... om burgers te beschermen bij een grondoffensief in Rafah. Dat zegt het Witte Huis. Volgens Nationaal Veiligheidsadviseur Sullivan heeft Israël niet uitgelegd... hoe Palestijnse burgers kunnen worden gehuisvest en medische zorg kunnen krijgen. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël, maar vreest voor een humanitaire ramp. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een aanval op RAFA noodzakelijk om Hamas uit te schakelen. In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden. De hoogste rechtbank van die staat heeft een wet hersteld die in 1864 werd opgesteld tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Die wet is over twee weken weer van kracht. En dan zijn abortussen in Arizona alleen toegestaan als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Arizona is de 15e staat die strengere abortuswetgeving invoert... sinds het landelijke recht op abortus twee jaar geleden werd geschrapt. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe... Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer. Het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. In de kwartfinales van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester City gisteravond gelijk gespeeld. In de Spaanse stad werd het 3-3. Ook Arsenal speelde gelijk tegen Bayern München in eigen huis. Het werd 2-2. Volgende week woensdag worden de returnwedstrijden gespeeld... en dan wordt dus duidelijk welke clubs de halve finale van de Champions League bereiken.